Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De politie voert duizenden rechtszaken tegen politiemensen op allerlei niveaus. Al die processen zijn zo duur dat ze ten koste gaan van de veiligheid... zeggen de politievakbonden tegen één Vandaag. Volgens de ACP lopen er zeker 15 tot 20.000 processen. Het gaat erbij om klachten en bezwaren, maar ook om duizenden juridische procedures. Waarschijnlijk vooral arbeidsconflicten. Met name de externe juristen kosten veel geld. De politie zegt niet precies te weten hoeveel zaken er nu lopen. De commissie die de dodelijke brand in de Londense Grenfell Tower onderzoekt is vandaag begonnen. Door het vuur kwamen 80 mensen om het leven. De vraag is of de woningcorporatie nalatig is geweest. De beheerder van de toren zou laks zijn omgesprongen met waarschuwingen over de brandveiligheid. Overlevenden willen dat de verantwoordelijke de gevangenis indraaien, maar betwijfelen of dit onderzoek veel zal opleveren. De eerste conclusies worden in de loop van 2018 verwacht. Bij een zelfmoordaanslag in het zuiden van Irak zijn 50 doden gevallen. Meer dan 80 mensen raakten gewond. De aanvallers openden het vuur op een checkpoint op een belangrijke snelweg naar Bagdad en een restaurant. Vervolgens bliezen twee zelfmoordterroristen zich op. Een van hen zat in een bomauto. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. Onder de doden zouden vooral pelgrims zijn uit Iran. De koninklijke familie viert volgend jaar Koningsdag in de stad Groningen. Het wordt de derde keer dat de koninklijke familie de provincie bezoekt tijdens de vierings van Koningsdag, of de voorganger Koninginnedag. In 1990 kwam koningin Beatrix naar Haren en Loppersum en in 2004 waren Groningen en Warfum aan de beurt. Vorig jaar mocht Tilburg het feest organiseren. Het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er veel regen. Met een graad of 15 is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Vanavond klaart vanuit het noordwesten het weer op. Morgen minder buien, minder wind. Het wordt dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een razend drukke avondspits in de Randstad. Meer dan 300 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A7 Zaandam-Hoorn.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 En wat kan u verwachten? In ieder geval om half zes. Het weer voor het komend weekend. En een hoop nieuwtjes. En ik hoop lekker omlijst met allerlei lekkere muziek die ik voor u uitgezocht heb. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. Meezingmiddag bij Ook Samen in de Blauwe Tram. Op woensdag 27 september wordt het om twee uur een vrolijke boel... bij Ook Samen in het gebouw aan de wijksteunpunt De Blauwe Tram. Met Mike Koper, zang, en Charles van de Heuvel, toetsen... wordt gezamenlijk de welbekende meezingers gezongen. Iedereen die van zingen en gezelligheid houdt kan meedoen. Luidkeels meezingen, zachtjes neurien of playbacken. Alles mag. Vanaf twee uur bent u van harte welkom om aan te schuiven bij deze meezingenavond. Het zingen duurt tot ongeveer half vier. Daarna gaat u wellicht zingend naar huis. De kosten zijn 2,50 per persoon en daarvoor staat de versnapering voor u klaar. Aanmelden kan bij de balie van Pluspunt. Vlemingstraat 55. Telefoonnummer 5740330. bring it. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We Somebody better put your bag into your place. We will. welzijn en zorg. Om mensen de zorg of ondersteuning nodig hebben... zo lang mogelijk zelfstandig te laten kunnen zijn wonen en wonen. Vertrouwen woonomgeving wordt in Zandvoort sinds 10 jaar... met zorg- en welzijninstellingen woningbouwcorporatie en de gemeente samengewerkt. Om deze samenwerking opnieuw kracht bij te zetten... hebben de partners afgelopen maandag, 11 september... in het nieuwe wijksteunpunt, de Blauwe Tram in het LDC... de convenant Wonen, Welzijn en Zorg opnieuw getekend. De betrokken partners zijn Woonstichting De Kei, Nieuw Unicum, AMI... de regionale instelling voor beschermd wonen, Pluspunt en de gemeente Zandvoort. In de afgelopen tien jaar is veel bereikt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In de loop van de tijd is een breed aanbod van activiteiten ontwikkeld. Van dagbesteding tot spreekuren en van welstanddagen tot verlichtingsdagen. Dit alles onder de naam Ook Zandvoort is het gebouw van Pluspunt in Nieuw-Noord. Alle partners hebben geconstateerd dat de resultaten tot grote tevredenheid stemmen. Daarom is eensgezind besloten om de samenwerking te verlengen.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 Gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a holy hell. After midnight we are gonna cause talk and suspicion give an exhibition, find out what it is all laid back. After midnight, we're gonna let it all hang. tijd tijd. Garantie voor gezelligheid. Ai, ai, Ros jongen, zoetse jongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar. Wassenaar, had to try. about living like a star try to sell just an illusion. Critics crucify. Pluspunt geeft theaterkaartjes weg. Vrijdag 6 oktober is de landelijkse dag van de ouderen. Een dag om waardering te tonen voor de ouderen. Pluspunt heeft zondag 1 oktober bestempeld tot de dag van de ouderen in Zandvoort. Dit jaar trakteert Pluspunt op gratis theaterkaartjes. De theatershow Zandvoort Souvenir Revue Spectakel wordt, vindt zondag 1 oktober om 3 uur plaats in Theater de Krocht. Het belooft een feestelijke show te worden met zang, dans, operette, variété en een live orkest. Vele bekende en minder bekende Zandvoorters doen mee aan dit spektakel. Pluspunt geeft gratis 50 kaartjes weg aan inwoners die 80 jaar of ouder zijn. Onder het motto wie het eerst komt, het eerst maalt... kunnen ouderen bij Pluspunt een gratis toegangskaartje ophalen... zolang de voorraad trekt. Pluspunt heeft hart voor senioren in Zandvoort. Zij vindt het belangrijk dat ook ouderen meedoen aan de samenleving... en plezier kunnen beleven aan leuke activiteiten en het samen zijn met ouderen. Daarbij biedt Pluspunt ondersteuning aan senioren die dit nodig hebben. Wilt u graag, wilt u graag anderen ontmoeten of heeft u een vraag voor de sociale werker?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 Met een middagtemperatuur van 14 of 15 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. De westelijke wind is op dit moment matig tot krachtig aan zee 4 tot 6 boven. Morgen zijn er minder buien en houdt de wind het rustig.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 Het doet me pijn, maar je ziet dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En ver het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. En hoeveel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je Woensdag zijn de nieuwe liedjes in het Zandvoort Carillon in het Raadhuis gepresenteerd commissie van Leo Sanders, directeur muziekschool New Wave... Henk van Steverink, raadsgriffer en ambtenaar Jolanda Verstegen... had 43 voorstellen uit de bevolking uitgezocht. Muziekleraar Paul de Plas, Paul van der Plas, docent piano en keyboard... heeft ze gedigitaliseerd en ingespeeld op een zevental na. Die werden door leerlingen van de muziekschool ingespeeld. Waarnemend burgemeester Johan Joan de Wart presenteerde vanuit de muziektent de liedjes... en overhandigde de leerlingen oorkonden en een VVV Zandvoortbon. Het zijn de eerste nieuwe liedjes sinds het carillon in het raadhuis... op ieder half uur een doontje laten horen. Gert-Jan Bluis is lijsttrekker geworden van het CDA in Zandvoort-Bentveld. Gert-Jan Bluis zal de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort lijsttrekker zijn voor het CDA. Hij heeft zijn voorstracht geaccepteerd en zal de lijst aanvoeren richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Bluis is op dit moment wethouder wonen, zorgen en financiën. Daarnaast heeft hij de projecten Nieuw-Noord en Entree Zandvoort onder zijn hoede. Voorzitter CDA Zandvoort, Anders Zandbergen, is verheugd met de nieuwe lijsttrekker. Gert-Jan heeft de afgelopen drie jaar veel voor elkaar gekregen in Zandvoort. Hij heeft onder andere de financiën op orde gebracht... het uitdragend zorgdossier goed aangepakt... en is de drijvende kracht achter de updecreet van het stationsplein... en, de straten, sorry, en het strategische investeringsagenda. Bluis heeft bewegen midden in de samenleving te staan... en oog en oor te hebben voor de Zandvoortse samenleving. Met het lijsttrekkerschap van Gert-Jan Bluis... heeft het CDA Zandvoort een belangrijk signaal af. Gert-Jan is altijd positief en denkt constructief mee. Wij hopen dat de komende verkiezingen ook positief... en constructief zullen verlopen, aldus Sandbergen. at the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver naar het leukste radiostation van Nederland. Ieder jaar wordt Zandvoort in oktober wild. Met heerlijke wilddiners en bokbieren... de meest indrukwekkende wandelingen naar de burrelende herten... en de beste films tijdens de Wild Drive in cinema op circuit Zandvoort. Zandvoort Coast Wild. Is jouw reden om de kustplaats te bezoeken dit jaar? Reserveer vandaag nog jouw plekje bij een van de burlenwandelingen...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 En ik hoop dat u wat mij aan uw informatie die ik u gegeven heb, heeft gehad. Morgenochtend ben ik er weer. Om vijf uur. En dan hoop ik daar u weer te treffen. En dan ben ik s'avonds met Ronald en Toetje.